uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vluchtelingen uit Oekraïne zijn hartstikke welkom hier. Dat vindt een grote meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Bijna evenveel mensen zijn voor een boycott van Rusland en van Russisch gas. Ook als het leven daardoor duurder wordt. Zelfs als dat ten koste gaat van hogere energieprijzen of eh, eh, dat het de economie eh, zou schaden. Dat vindt drie kwart tot twee derde staat daarachter. In Amerika hebben ze die knoop al doorgehakt. Daar halen ze voorlopig helemaal geen brandstof uit Rusland, heeft president Biden net bekendgemaakt. De NS laat binnenkort weer meer treinen rijden. Nu de Omicron-piek achter de rug lijkt te zijn... zitten er steeds minder conducteurs en machinisten ziek thuis of in quarantaine. Maandag rijden alle intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam weer. En een week later moet dan zo'n beetje de hele dienstregeling weer normaal zijn. Vitesse komt met extra maatregelen voor de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma. Die wedstrijd is overmorgen. Er worden extra vuurwerkhonden en beveiligers ingezet. Bij de vorige wedstrijd van Vitesse was er een hoop gedoe. Er werd vuurwerk afgestoken, er rende een supporter het veld op en er werd van alles op het veld gesmeten. We gaan er dit jaar in koopkracht gemiddeld 2,5% op achteruit, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Koopkracht betekent hoeveel je met je inkomen kunt kopen. Aan de benzinepomp merkten we het al, de prijzen zijn superhoog. Bij een tankstation in Waalwijk in Brabant konden mensen vandaag spotgoedkoop tanken. Moesten ze alleen wel uren voor in de rij staan. Kijk even op het bord, 1,17 euro. het lijkt wel een bijna vergissing, hè? Ja, daarom. Dus ik denk, daar gaan we het toch proberen. Oh, ik wank er niet uit, lekker zonnetje. Ik heb tijd zat, ik heb de hele dag het scheelt toch bijna 30, 40 euro bijna op een tank. Hoe gaat het hier? Ja, best wel slecht. Ik sta heel tijd te wachten en iedereen drinkt voor. Net waren er hier gewoon zelfs mensen tegen elkaars auto's aan het aanrijden. Het is bizar. Maar mensen hebben weinig geduld zo te horen, hè? Het tankstation had de prijzen trouwens zo verlaagd omdat ze vandaag 20 jaar bestaan. Het weer nog, het is lekker zonnig vandaag. De komende nacht wel koud, het kan een paar graden vriezen. Morgen opnieuw veel zon, wel iets warmer dan vandaag. Het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan enkele files in Noord-Holland, maar de meeste veroorzaken ook maar een paar minuten vertraging.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 Terwijl de muziekscene in Texas voornamelijk wordt gedomineerd door mannelijke artiesten, is er een vrouwelijke stem die boven de rest uitsteekt. Christy Callen is een reizende ster aan de horizon van de country en maakt deel uit van de volgende generatie die de traditionele country levend houdt. Zij openen met Lost in the Shuffle. Vervolgens luisteren we naar How Do I Break To My Heart en I Feel a Heartache Coming On. There's your picture by the bed think you're here beside me. still is het favoriete album van de maand. West of Texas is het project van Jerry Zinn. Een real outlaw met voorliefde voor Texaanse country. Iedereen die ooit een dancehall in Texas heeft mogen ervaren met een lekker country bandje om de zaak op te leuken, zal de vingers aflikken bij het beluisteren van deze cd. Sound of My Heartbreaking is de favoriet voor mij. sound Lonnie Spiker, geboren in Pennsylvania, groeide op met luisteren naar Merle Haggard, George Jones, Hank Williams en Marty Robbins. Via de Crazy Kicks In is dat nog prima te horen. broken heart. I thought the grass was greener. Now your eyes are full of tears. I really have no choice but to face my biggest fears. That's when the crazy kicks in. To think you'll never take me back again. Losing you just makes my world come to an end. And that's when the crazy kicks in. pretty things. To prove my love for you, I bought this 14 karat ring. Wish I could give you heaven for the hell I put you through. Deep down, I know my sanity all depends on you. That's when the crazy kicks in. You'll never take me back again. The thought of losing you just makes my world come to an end. And that's when the crazy kicks in. Yeah, that's when the crazy kicks in. van deze week. Swans versie van I Can Help werd eind juli 1974 uitgebracht. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om de song als eerste single uit te brengen. Uiteindelijk kreeg Billy Swans zijn zin en dat was een gouden greep.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 Jones on the Jukebox behoort tot mijn favorieten. Johnny Compretta wilde altijd al zingen en optreden. Het is met genegenheid dat ze terugdenkt aan haar jeugdige inspiratie. Ik herinner me dat mijn vader repeteerde met zijn band in onze kelder en de liedjes zong van Elvis, Conway en Alabama. That's what rock and roll means to me. Crystal Snelle schrijft korte verhalen en liedjes, waarvan Back into Darkness er een is. Sylvia en May schrijft songs, waaronder Dim Your Light, om haar eigen ervaringen, gedachten en gevoelens een plek te geven. Sinds muziek haar heeft geholpen bij het overwinnen van mentale problemen, is ze vastberaden taboes te doorbreken en te schrijven over de dingen die we niet altijd durven zeggen. sleep with a peaceful Nieuwste eigen werk van Laura van Kaam is onlangs uitgebracht. Het nummer gaat over het gevoel van thuiskomen. Laura. Een thuis hoeft niet altijd een plek te zijn. Het kan namelijk ook een persoon zijn. Het maakt dan niet uit waar je verblijft als je diegene maar aan je zijde hebt. Home is where I have you by my side. I wasn't planning on staying. Was supposed to be home now. But I guess you made me change my mind I tried to resist it But I'm done resisting now That would be a waste of time het blokje country uit eigen land. Haar authentieke geluid en eerlijke liedjes hebben veel weerklank gevonden bij fans en critici. Maar trouw blijven aan zichzelf is altijd van het grootste belang geweest voor haar succes. Melinda Snijders discografie is divers en veelzijdig. Men in Trucks mag je omschrijven als een truckersong. He's mad. Jackson Dancehall Honky Tonk Music. Two steps, beladen, lekker gitaarwerk, een heerlijke pedalsteel en een pittig ritme. Veel kommer en kwel, maar what the heck, life goes on. Have another drink and you'll get over it all. My Whiskey Life. lips cures my every pain. And when that last drop of amber waves comes crashing down on me, well, I find myself in a place I've never known. It was a bottle's kiss that would lay me alone. There was a time when I didn't touch the stuff, and that's when that whiskey river ran dry. Well, I tried the devil's horns and perhaps his grin. And when he laid his hands upon my head and my lips hit that glass of sin, well, I found myself in a bliss I've never known. It a bottle's kiss that wouldn't leave me alone. There was a time when I didn't touch the stuff, and that's when that whiskey river ran dry. samenwerking tussen de Schotse singer-songwriter Dean Owens en de twee voormannen van de Amerikaanse band Calexico levert een bijzonder klinkend album op, dat makkelijk overtuigt. Hij, Dean, neemt ons mee naar New Mexico. A Little More Country zingt Buck Ford en die belofte zet de kracht bij in het tweede uur. So she's wanting to change things up So she's wanting to change your style Boy, take it from me She's wanting to see you both be a little more Country that van for truck. Get your tickets to the straight show coming up. Learn every song in his catalog and you'll be a little more country. You don't have to ride bulls or ride that property line. If you're wanting to be more country, son, it's more of a state of mind. get a shotgun. two long cut cope instead of bubblegum. Tuck in a pearl snap, do some Wrangler jeans, and you'll be a little more country. Pick up an old guitar and learn you a few chords. Find a hat and cowboy boots and try to sing like George.